Dit is Martijn van Beek met het NOS Show. Strengere exameneisen in het voortgezet onderwijs leiden tot een veel groter aantal leerlingen dat zakt voor het eindexamen. Dit jaar zouden 18.000 scholieren extra hun diploma niet hebben gehaald, heeft de Raad voor het Voortgezet Onderwijs berekend. Op het VMBO zou het aantal gezakten bijna drie keer zo groot zijn. Op de HAVO en het VWO is er bijna een verdubbeling. Opvallend is dat meer meisjes dan jongens met de nieuwe eisen zouden zakken voor het examen. De nieuwe exameneisen worden de komende twee jaar gefaseerd ingevoerd. In Griekenland praten premier Papandreou en oppositieleider Maras vandaag verder over de vorming van regering van nationale eenheid. De voormalige vicepresident van de Europese Centrale Bank, Papademos, wordt het meest genoemd als interim premier. De eenheidsregering staat voor de taak de hervormingen uit te voeren die Europa en het IMF aan Griekenland hebben opgelegd. De BRICS-landen zijn bereid om landen in de eurozone financieel te steunen. Dat heeft de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken IMF-directeur Lagarde laten weten. De BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika gelden als opkomende economieën. Ze willen alleen steun bieden via het IMF en niet bijdragen aan het Europese noodfonds. Voor het voorzitterschap van de PvdA hebben zich behalve het Kamerlid Hans Spekman nog twee kandidaten gemeld. De voorzitter van de Groningse PvdA, Piet Boekhout, is een van de kandidaten. Wie de andere kandidaat is, wil het partijbestuur niet zeggen. De komende tijd gaat een commissie bekijken of de kandidaten geschikt zijn. Mogelijk komt er een ledenraadpleging.